Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Franse politie heeft een huiszoeking gedaan in Bobigny, een voorstad van Parijs. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De huiszoeking zou te maken hebben met de aanslagen van afgelopen vrijdag. Volgens ooggetuigen zijn ook buurtbewoners door de politie ondervraagd. Meer details zijn niet bekend. Het OM heeft gisteravond een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de 26-jarige Salah Abdeslam. Hij is een van de drie Franse broers die bij het bloedbad betrokken zouden zijn geweest. Frankrijk heeft zware bombardementen uitgevoerd op de Syrische stad Raqqa, die door IS wordt beschouwd als hoofdstad van het kalifaat. Tien gevechtsvliegtuigen lieten twintig bommen vallen, meldt het Franse ministerie van Defensie. Volgens de Fransen zijn onder meer een commandocentrum, een trainingskamp en een munitiedepot getroffen. Het bombardement is een vergelding voor de terreuraanslagen in Parijs, waarvoor IS de verantwoordelijkheid heeft opgeëist. En op de G20-top in Turkije is het bloedbad in Parijs en de aanpak van terroristische groepen het belangrijkste gespreksonderwerp. De wereldleiders die in Antalya bij elkaar zijn hebben een krachtig antwoord beloofd op de terreuraanslagen van afgelopen vrijdag. De VS en Frankrijk hebben gisteren afspraken gemaakt over nauwere samenwerking in de strijd tegen IS. Volgens het Pentagon zullen de Fransen hun luchtaanvallen opvoeren en zullen de inlichtingendiensten meer informatie delen. En vandaag is de laatste dag van de G20-top in Turkije. Johan Cruijff stopt als adviseur bij Ajax. In zijn column in de Telegraaf schrijft de oud-voetballer dat hij het gevoel heeft dat hij wordt tegengewerkt bij zijn plan Cruijff. Daarmee wilde hij de jeugdopleiding bij Ajax verbeteren. Ook heeft hij flink wat kritiek op de bestuurders van de Amsterdamse club en daarom trekt hij zijn naam af van het plan. Het weer nog overwegend droog bij 9 tot 13 graden.